Uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De VS gaat weer verder prikken met het Janssen-vaccin. Dit na advies van de Gezondheidsautoriteit. Die zegt dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de zeer zeldzame bijwerkingen. Vorige week stopte de VS met het vaccin van de Leidse farmaceut... nadat een paar mensen ernstige bloedstollingsproblemen hadden gekregen. De Braziliaanse president Bolsonaro bezuinigt dit jaar een kwart op het milieubudget in zijn land. Dat blijkt uit cijfers die de regering bekend heeft gemaakt. Dit is in tegenstrijd met wat Bolsonaro twee dagen eerder zei op een wereldwijde klimaattop. Toen gaf hij aan zich flink te willen inzetten om ontbossing van de Amazone tegen te gaan. Het budget hiervoor zou verdubbeld worden en in 2030 moest de ontbossing helemaal gestopt zijn. Uitzetting van illegale migranten loopt vaak stuk... omdat herkomstlanden niet meewerken aan terugkeer, schrijft de Telegraaf. Afgelopen jaren gebeurde dat ruim 13.000 keer. Het herkomstland moet helpen als een migrant geen paspoort meer heeft. In veel gevallen liep de uitzetting spaak... omdat een land helemaal niet reageerde op een verzoek van Nederland. Zwangere vrouwen kunnen zich veilig laten inenten met het coronavaccin. Dat adviseert een groep medisch specialisten en de beroepsvereniging voor verloskundigen. Volgens deskundigen hebben ervaringen in de VS laten zien... dat het vaccineren van zwangere vrouwen niet tot noemenswaardige bijwerkingen leidt. Voorheen gold het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen in te enten. En de Amerikaanse president Biden komt naar Europa. Op 11 juni gaat hij eerst naar een G7-top in Engeland... en naar Brussel voor een ontmoeting met de leiders van de Europese Unie. Een dag later heeft Biden een topontmoeting met de leiders van de NAVO-landen... onder wie de Turkse president Erdogan. Het is de eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president... sinds zijn aantreden in januari. Het weer, vannacht kans op mist en lichte vorst. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft zo goed als droog.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 She got tricks in the stash, stacking up the cash body shaking all over the place. Hugging and kissing, squeezing and teasing, making me play. <laughs> Getting on down with the ladies dancing the night. this world op 106.9. FM.